een Klomp met het NOS-journaal. De Duitse dialect een asielzoeker heeft, zodat kan worden vastgesteld waar hij of zij vermoedelijk vandaan komt. Hij na het historische verlies bij de Kamerverkiezingen. Spekman leidde de campagne van de PvdA. Hij vergaderde de afgelopen avond met het bestuur en fractieleider Ascher. Vandaag komt de ledenraad bij elkaar. Spekman vertrekt in oktober omdat hij eerst de verkiezing van een opvolger wil voorbereiden. Die is in september. De Turkse president Erdogan roept Turken in Europa op zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Volgens hem krijgen ze zo meer invloed. Meer nakomelingen zijn het antwoord op het onrecht dat Turken in Europa wordt aangedaan, zei Erdogan. Hij verwees naar de Turkse ministers die in Nederland en Duitsland geen campagne mochten voeren. Erdogan zei dat Turken in Europa niet drie, maar vijf kinderen moeten krijgen. Een Nederlandse snowboarder van 35 die maandag in Oostenrijk onder een lawine vandaan werd gehaald is overleden. De man lag zwaar gewond in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in Sulden in Tirol. Daar werden ook vier andere snowboarders bedolven onder een sneeuwlaag van wel 2 meter.